Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een loodgieter uit Vlaardingen, die afgelopen tijd vaak het doelwit was van aanslagen, mag terug naar huis. Hij sliep een tijdje ergens anders vanwege de ontploffingen bij auto's en huizen van hem en zijn familie. Voor inwoners van Vlaardingen was het elke keer schrikken. Ik schrok gelijk wakker, het is de zoveelste, dus eh, ik wist eigenlijk hoe laat het was. Ik heb een uh, knal gehoord, ja. En toen las ik het op Facebook, wat er gebeurd was. Ja, het is vooral verbazing dat het steeds gebeurt en dat het blijft aan, de gang gaan. Het is nog altijd onduidelijk waarom criminelen het op de loodgieter gemunt hebben. De burgemeester zegt dat er een hek om het huis komt. Ook hangen er camera's en staat er beveiliging voor de deur. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, staan olietanks in brand. De opslagplaats van die tanks is geraakt door een Oekraïense drone. President Zelensky dreigde met meer aanvallen op Russisch grondgebied. In de Russische stad Belgorod, ook vlak bij de grens, zijn feesten afgelast vanwege die dreiging. Het is een spannende dag voor Japanse wetenschappers. Ze proberen over 2,5 uur een onbemand wagentje op de maan te laten landen. Als dat goed gaat, dan is Japan het vijfde land dat dat is gelukt... na Rusland, Amerika, China en India... De raket met de maanlander werd in september gelanceerd. Het maanwagentje heeft een telescoop aan boord. Die gaat onderzoek doen naar het ontstaan van het universum. Opluchting in Aalsmeer. De kerkklokken, die doen het weer. Precies een jaar geleden sloeg de bliksem daar in de kerktoren en daarna was er nog een storing. Maar alles werkt weer en daar zijn vooral de oudere inwoners van Aalsmeer blij mee. Heel fijn, hebben we gemist. Toen ze het weer deden was het ook weer even wennen. Maar ja, het hoort echt bij de kerk. Eh, het geluid is eh, vertrouwd, fijn, gezellig. En de mensen missen het ook als hij het niet doet. Iedereen heeft natuurlijk zijn telefoon, zijn horloge, zijn klok. Maar ja, het hoort er gewoon bij. Een paar andere mensen in Aalsmeer die balen, want die waren juist blij dat het gebeier was gestopt. Het weer, vooral in het oosten nog wat sneeuw, verder droog en aardig wat zon. Het is 0 tot 5 graden. Vanavond en vannacht ook droog, maar dan kan het wel glad zijn op de weg.